Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht gaan onderzoeken of een inschrijving voor een sociale huurwoning in de ene stad ook in de andere kan gelden. Dat moet het makkelijker maken om te verhuizen, bijvoorbeeld voor een baan in een van de vier, drie andere grote steden. Amsterdam is voorzitter van het samenwerkingsverband van de vier grote steden en neemt het voortouw in het initiatief. In de hoofdstad kan de wachttijd voor een sociale huurwoning oplopen tot 14 jaar. Wethouder Wonen van Amsterdam Evens hoopt dat als mensen kunnen kiezen uit woningen in meer steden, de situatie verbetert. De partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet zijn niet van plan iets te veranderen in de toeslagen. Zorg- en huurtoeslagen, het kindgebonden budget en vergelijkbare regelingen blijven hetzelfde, schrijft informateur Zalm aan de Tweede Kamer. Gisteren vroegen meerdere partijen wat de formerende partijen van plan zijn... nadat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie eerder hadden gezegd... het eigen risico in de zorg niet te willen verhogen. Volgens de miljoenennota zou dat volgend jaar wel omhoog gaan. Dit jaar zijn nu al evenveel moorden gepleegd als in heel vorig jaar. Met de vermoedelijke liquidatie in Spijkenisse gisteravond erbij zijn het er 108. Het is voor het eerst in jaren dat het moordcijfer stijgt, schrijft Weekblad Elsevier. Opvallend is het aantal liquidaties, nu al zeker 19. Dat zijn er twee keer zoveel als in de afgelopen jaren. In de meeste gevallen zijn het afrekeningen in het drugsmilieu. Bij een militaire luchthaven in Damascus zijn vanochtend twee raketten ingeslagen. Volgens een Libanees radiostation waren ze afgevuurd door Israëlische gevechtsvliegtuigen. Israël zou een wapendepot bij de luchthaven hebben beschoten. Er zouden Iraanse wapens liggen opgeslagen die worden gebruikt door de Hezbollah-beweging, een aardsvijand van Israël die het grensgebied in Zuid-Libanon beheerst. Het weer vanuit het westen bewolkt en lokaal in bui, in het oosten zon. Het wordt een graad of 19.